Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De nieuwe abortuswet in de Amerikaanse staat Texas wordt tijdelijk opgeschort. Dat heeft een federale rechter besloten. De wet ging begin september in en houdt in dat vrouwen geen abortus meer mogen plegen na de zesde week van de zwangerschap. In andere staten ligt die grens bij 24 weken. De Amerikaanse regering vindt dat de abortuswet ingaat tegen het grondwettelijke recht om te kiezen voor een abortus en sleept de Texas voor de rechter. Die moet de grondwettelijkheid toetsen. En zolang die uitslag er nog niet is, mag de wet in Texas niet worden uitgevoerd. Het afgelopen jaar is het tekort aan studentenwoningen met 20% gestegen. In totaal zijn er nu ruim 26.000 woningen te weinig. Het komt vooral doordat er meer buitenlandse studenten hier komen studeren en door de coronacrisis. Daardoor bleven veel studenten langer thuis wonen en zijn er dit studiejaar extra veel jongeren die een kamer zoeken. Burgemeester Dijksma van Utrecht heeft aangifte gedaan van bedreiging. Op een muur in de stad werd een afbeelding aangetroffen waarop de burgemeester aan een galg hangt. De afbeelding was getekend in de Leidse Veertunnel bij het station. Het is niet de eerste bedreiging die Dijksma ontvangt. De sluiting van het restaurant Waku Waku leidde vorige week tot veel kritiek. Het restaurant moest dicht omdat de eigenaren zich niet aan de coronaregels wilden houden. Sinds de sluiting zijn bij de burgemeester, de gemeente en ondernemers diverse bedreigingen binnengekomen. Op Bonaire is een vrouw aangehouden die tientallen valse coronatesten zou hebben verstrekt. De verdachte werkte op het vliegveld waar PCR en antigeentesten worden afgenomen bij reizigers. Mensen die zich daar op 2 oktober lieten testen kregen een document dat niet klopte. Er werd een instantie op vermeld die deze personen nooit had getest. De reizigers die het betrof konden niet mee op een vlucht. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en het blijft de komende uren zo. In de ochtend is er kans op mist.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 Schreeuw schreeuwde haar vader recht in zijn gezicht. hey pa, je loopt te zeiken. Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt, dan laat je dat verdomd slecht blijken. Ze kijkt al jarenlang zo sip, haar hele smoelwerk staat op janken. En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan, voor haar de liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. En kijk het leven aan en zeg, zeg eens waar jij wilt gaan bouwen. En als er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen. En we vergeten leven is vandaag. Dus geef je hart niet zomaar weg. En wees niet te slecht dat waar jij eh, ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.